Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 34 doden en 125 gewonden gevallen. Aanslag werd gepleegd met een autobom. De aanslag vond plaats in een wijk in het centrum met veel winkels en restaurants. De wijk is volledig afgezet door veiligheidsdiensten vanwege het gevaar van een tweede aanslag. Amerikaanse ambassade in Ankara waarschuwde twee dagen geleden nog. De ambassade had informatie waaruit bleek dat een aanslag tegen Turkse overheidsgebouwen op handen was. Een aanslag op drie hotels in voorkust heeft aan 16 mensen het leven gekost. Gewapende mannen openden het vuur bij drie hotels in Grambassam aan de zuidkust van het land. De zes daders zijn door militairen gedood. Onder de slachtoffers zouden zich ook vier Europeanen bevinden. De Franse autoriteiten bevestigen dat in ieder geval één slachtoffer de Franse nationaliteit had. Terroristen openden het vuur op het strand en het buitenterrein van Hotel Étoile du Sud. Dat hotel is populair bij Franse toeristen en bij diplomaten. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurbeweging Al-Qaeda. De Duitse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland, AFD, heeft flinke winst geboekt bij de deelstaatsverkiezingen in Duitsland. Het meeste succes had de partij in Sachsen-Anhalt. Daar kreeg de AFD bijna een kwart van de stemmen. Grote verliezers zijn de CDU van bondskanselier Merkel en coalitiepartner SPD. De CDU verloor het meest in Baden-Württemberg. Daar verloor de partij 12 procent. De uitslag wordt gezien als een afstraffing van het vluchtelingenbeleid van Merkel. Veel kiezers vinden dat te ruimhartig. In Rabat, de hoofdstad van Marokko, is massaal gedemonstreerd tegen de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon. Die had de westelijke Sahara eerder deze week door Marokko bezet gebied genoemd en daarmee de woede van Marokko over zich afgeroepen. Ban Ki-moon deed de uitspraak na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Algerije, waar veel oorspronkelijke bewoners van de westelijke Sahara verblijven. Het weer, vannacht helder en lichte vorst. Morgen begint de dag zonnig, maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe.